Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een maand na de Provinciale Statenverkiezingen is in bijna alle provincies duidelijk... welke partijen gaan onderhandelen over een coalitie. De grote winnaar, BBB, zit overal aan de onderhandelingstafel... en doet zaken met zowel linkse als rechtse partijen. VVD en PvdA doen in negen provincies mee aan de formatie. Opvallend is dat het CDA maar in zes provincies is uitgenodigd. Hiervoor zat de partij in het bestuur van elf provincies... GroenLinks doet in zes provincies mee aan gesprekken en D66 zit nergens aan tafel. De Amerikaan die wordt verdacht van het lekken van militaire documenten... heeft mogelijk al aan het begin van de oorlog in Oekraïne militaire informatie gelekt. Dat meldt de New York Times. Hij zette informatie over Oekraïense en Russische slachtoffers in een chatgroep... en ook documenten over Russische spionageactiviteiten. Anderen in die chatgroep zeggen dat de man vooral indruk wilde maken. Het Amsterdamse studentenkoor heeft excuses aangeboden voor het geweld tijdens met name ontgroeningen. Uit onderzoek door een advocatenkantoor blijkt dat er een cultuur van fysiek geweld heerste bij de mannendisputen. De vereniging zegt bezig te zijn met een cultuurverandering. Reisorganisaties merken dat er veel last minutes naar de zon worden geboekt voor de meivakantie. Vanwege het wisselvallige weer neemt het aantal reserveringen toe, zeggen reisorganisaties TUI en Sunweb. Bij die laatste zijn deze week 30% meer last minutes geboekt dan de week daarvoor. Het lijkt erop dat het hier voorlopig niet warm wordt. Begin volgende week wordt het niet warmer dan 12 graden met afwisselend zon en wolken. Want weer van vandaag. Nog steeds meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuiden regen. Het wordt 13 tot 19 graden.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 Er staat een touringcar in brand op de A2 bij Vinkenveen. De weg is daar in beide richtingen dicht vanwege de rookontwikkeling. Je kunt voorlopig het beste omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. gonna feel this way You ain't never gonna know me But I know you Singing in our things Can only get better Can only get Can only get Think it over me You know, I know that things can only get better myself in me of ik low.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 time is all, baby. was in the ride with me. Then we be burning all the red lights. Uh, oh, full steam ahead. Yeah. ain't no stopping now. Now come on, hurry and drop it. he gon' tell you why. something. Uh. Don't say nothing. Don't come on, come on. And all my East Coast shorties, come on, do that thing. I said, dance for me, dance for me, yeah. And all my West Coast shorties, come on, do that thing. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on. She still talking loud. I heard her better now. She keep a thong print oh. in any weather now. No of a band, but I can hear the horns playing.